Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. In een tunnel onder de Gazastrook zijn zes lichamen gevonden van mensen die werden gegijzeld door Hamas. Ze zouden gedood zijn vlak voordat ze gered konden worden. Volgens Hamas is het de schuld van premier Netanyahu die geen deal wil sluiten. In een reactie zegt Netanyahu dat hij bezig was met een deal. Maar wie gijzelaars vermoordt wil geen deal, voegde hij daaraan toe. Familieleden van gijzelaars eisen dat Netanyahu het land toespreekt en verantwoordelijkheid neemt. De vrouw die gisteren in Vlissingen gewond raakte bij een schietpartij is 25 jaar en komt uit die stad, meldt de politie. Ze heeft de politie verteld dat ze op straat door mannen vanuit een auto is beschoten. De auto die bij de schietpartij betrokken zou zijn, die is aangetroffen in Rotterdam. Op de Spinozaweg eh, werden die drie inzittenden aangehouden na een zogenaamde BTGV-procedure. Nou, dat is een procedure waarbij wij als politie met getrokken vuurwapen die inzittenden uit de, auto praten. Dat is ook een standaardprocedure als we vermoeden dat iemand een vuurwapen bij zich heeft. De drie verdachten zijn mannen tussen de 23 en 30 jaar uit in dezelfde wijk is dit jaar al vaker geschoten. Het is niet duidelijk of de schietpartij van gisteren daar wat mee te maken heeft. Het zal voor veel Nederlandse Formule 1-fans knijpen worden dit weekend. Max Verstappen is ook dit weekend alles behalve in vorm. Hij start vanmiddag bij de Grand Prix in Monza op plek 7. Op dit moment staat Verstappen nog ruim aan de leiding in het WK. Maar volgens verslaggever Louis Dekker kan die voorsprong snel verleden tijd zijn. En zij verstappen vorige week in Zandvoort niet. Als Norris wint en ik word tweede, kan ik de schade beperken. Maar wat gebeurt er als Piastri ook gaat scoren? En met twee McLaren's in Italië op de voorste rij... En Red Bull met z'n tweeën gebroederlijk op de vierde rij ziet het er heel erg donker uit. En dan is 70 punten voorsprong in het WK voor Verstappen. En we wilden dat echt niet geloven, een paar weken geleden. Maar dan kan het hard gaan. De race in Italië begint vanmiddag om drie uur. Het weer, de zon komt steeds meer tevoorschijn.